Vijf uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Britse zakenman Richard Branson heeft zijn luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic te koop gezet... nadat een aanvraag voor staatssteun was afgewezen. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Door de coronacrisis is Virgin Atlantic, net als veel andere luchtvaartmaatschappijen, in de problemen gekomen. Branson vroeg daarom de Britse regering om 570 miljoen euro, maar krijgt dat niet... Inmiddels zouden 50 mogelijke investeerders interesse hebben getoond in Virgin Atlantic. Bij het bedrijf werken 8500 mensen. De Amerikaanse president Trump gaat zijn dagelijkse persconferenties over de coronacrisis inkorten en waarschijnlijk ook minder vaak houden. Het besluit komt een dag nadat er flink wat kritiek was op de suggestie van Trump om te onderzoeken of desinfectiemiddel geïnjecteerd kan worden om het coronavirus tegen te gaan. Zaterdag was er voor het eerst sinds twee maanden geen briefing. Na zijn uitspraak over het desinfectiemiddel donderdag zei Trump een dag later dat die sarcastisch waren bedoeld. In Dordrecht zijn kort na elkaar twee schietincidenten geweest. Even voor middernacht werd een man neergeschoten. Getuigen hoorden meerdere schoten en zagen zeker één persoon wegrennen. Toen de politie aankwam was het slachtoffer overleden. Anderhalf uur later werd twee kilometer verderop geschoten. Daarbij werd een man in zijn been geraakt. Dat slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijkt er geen verband te zijn tussen beide incidenten. Er is nog niemand aangehouden. Spanjaarden mogen volgende week zaterdag weer naar buiten om te sporten of te bewegen. De Spaanse premier Sanchez zei dat bij een toespraak waarin hij een voorzichtige versoepeling aankondigde van de lockdown. Voorwaarde voor de versoepeling is dat het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Gisteren werden in Spanje voor de tweede dag op rij minder dan 400 nieuwe coronadoden gemeld. Het weer in het noorden bewolkt, maar verder zonnig. Het wordt 14 tot 19 graden. Op de Wadden wordt het iets frisser. Op Koningsdag vrij zonnig, maar soms ook wolken.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 I got faith, I got hope, I want money, I got soul, I want love, I got dreams, I wanna shake your heart, your heart, your heart. I got faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, life. to be with someone. I'm lonely. beats not old. Back beats old. Back. Back beats Thank you. inside the afterglow. Give it all we got until we break. Rewind, inspired, we're wide awake. only for tonight, we can escape. Want you to give your all.